uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De langverwachte stikstofplannen zijn bekendgemaakt. Niet alleen boeren, maar ook vervuilende bedrijven in kwetsbare natuurgebieden... worden gevraagd om te stoppen, verplaatsen of te verduurzamen. Je hoort verslaggever Wilco Boom. Het kabinet hoopt dat dit tot een forse daling van de stikstofuitstoot eh, zal leiden... zodat de natuur zich kan herstellen. En dat is nodig volgens het kabinet... omdat er anders geen vergunningen meer kunnen worden verstrekt voor nieuwbouwprojecten. Het kabinet eh, streeft ernaar dat de regel in april volgend jaar eh, in kan gaan. En er zijn nog meer plannen om de natuur te herstellen. Zo wil het kabinet dat we minder drinkwater gaan gebruiken. Nu wordt er per persoon zo'n 125 liter per dag gebruikt. En het kabinet wil dat dat naar 100 liter gaat. Zo blijft het water van goede kwaliteit. En in Saoedi-Arabië blijven ze flink uitpakken na de overwinning op Argentinië. De koning gaf iedereen eerder in het land al een dag vrij. En nu heeft de prins besloten om alle spelers een Rolls Royce te geven. Morgen moet het elftal van Saoedi-Arabië opnieuw aan de bak. Als ze weer weten te winnen gaan ze zo goed als zeker door naar de achtste finales. En in Zuid-Holland loopt er al een tijd een man rond die de banden van auto's lek prikt. Honderden mensen deden aangifte. Eerst was de bandenprikker vooral actief in Waard. Maar de laatste dagen is hij ook opgedoken in Capelle aan de IJssel. Wij gingen om een uur of twaalf naar bed. Toen hebben we voor het raam gekeken. Toen zagen we inderdaad de jongen voorbij rijden. En we hebben een melding gemaakt bij de politie. Ze krijgen hem gewoon niet te pakken. En of hij het nou op de dag doet of s'nachts, eh, we hebben geen idee. In Capelle wordt nu preventief gefouilleerd. De politie heeft ook beelden van een bewakingscamera gedeeld waarop de prikker te zien is. Het weer nog blijft de rest van de dag droog. Later vanavond koelt het af naar zo'n 5 graden.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 makkelijker stoppen, verhuizen of verduurzamen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft zorgverzekeraars opgeroepen om in gesprek te gaan met de ziekenhuizen. Die komen in de rode cijfers door gestegen kosten. Verzekeraars die ziekenhuizen helpen kunnen 70% van de kosten terugkrijgen. Actiegroep Viruswaarheid wordt opgeheven. Aanleiding is volgens de oprichters een recente rechtszaak... waardoor de bankrekening van de actiegroep mocht worden opgeheven... en er geen donaties meer kunnen binnenkomen. Het weer vanavond helder met kans op mist. Minima vannacht tussen 2 en 7 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en een graad of 10. wish I could be there Every corner of my mind is filled with memories of Times that felt like new beginnings Side by side, no space between us Was all we ever needed in this life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me all my life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me You and I should be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. you ever too soon. You can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart. And all I ever needed, you and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life.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 Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. ik vind het ook een naar persoon, die hele Sint-Nicolaas. Die kan ik niet overkomen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man. Ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat. niet Niklaas. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Ik zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Nou, ik was blij ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, die liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie je hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Ja. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit er gek. Ja. Met mij in Spreijon kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieter Knecht, maar dat was helemaal geen Pieter Knecht, was Tante Jo.